Tata Steel zegt dat het bedrijf producten maakt die in de Verenigde Staten nog niet gemaakt kunnen worden. Volgens de staalsector was het een goed gesprek. Ook de Amerikaanse ambassade zegt dat het een constructieve bijeenkomst was. Oud-premier Matteo Renzi van Italië vertrekt als leider van zijn democratische partij. Bij de parlementsverkiezingen kregen de sociaaldemocraten van Renzi minder dan 20% van de stemmen. De populistische Vijfsterrenbeweging werd de grootste van Italië, met ongeveer een derde van de stemmen. En ook de uiterst rechtse Lega won flink. Consumentenprogramma Radar wordt niet vervolgd voor het vervalsen van doktersrecepten. Vorig jaar probeerde het tv-programma aan te tonen dat het makkelijk was om bij apotheken zware medicijnen te krijgen. Twee artsen deden aangifte. Het OM zegt dat Radar iets strafbaars heeft gedaan, maar dat het maatschappelijk doel van de actie zwaarder weegt. Oscar-winnares Frances McDormand is na de uitreiking bijna van haar prijs beroofd. McDormand kreeg de Oscar voor haar hoofdrol in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Volgens Amerikaanse media ging de filmactrice naar de afterparty en zette ze de Oscar even neer. Getuigen zagen dat een man de Oscar beetpakte en ermee naar de uitgang liep. En wist ook nog een filmpje op Facebook te zetten waarop hij de Oscar kust. De dief is gearresteerd, McDormand heeft haar Oscar terug. Het weer, droog en vanavond en vannacht, brede opklaringen.